Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. België ligt plat. In het hele land wordt gestaakt. Denk dus nog even na of je echt naar de zuiderburen wilt vandaag als dat je plan was. Want er rijden veel minder treinen, bussen en trams. Sommige scholen gaan dicht, het vuilnis wordt niet opgehaald en de post niet rondgebracht. Deze Belgen balen behoorlijk. Allee, het is altijd maar staking, staking, staking, maar eh, de resultaten, er gebeurt eh, dus gewoon niks. U heeft weinig begrip ervoor. Eh, ja, ja. Ik moet op het werk, maar ik kan niet. Omdat het is echt te laat en niet normaal. Geen bussen, geen trammen, geen uh, treinen, dat niet normaal. Ambtenaren hebben last van de prijsstijging en willen meer geld. In juni komen er nog meer, mogelijk ook grotere protesten in België. Als je niet aan schietsport of jagen doet, is het niet nodig om een wapen in huis te hebben, vindt premier Trudeau van Canada. Daarom wordt het kopen en verkopen van handvuurwapens daar verboden. What this means is that it will no longer be possible to buy, sell, transfer or import handguns anywhere in Canada. Trudeau komt met de nieuwe regels een week na de schietpartij op een basisschool in Texas in buurland Amerika. Als het goed is, zitten er nu wel genoeg Eerste Kamerleden klaar voor een debat over de rechtsstaat. Dat debat zou gisteravond eigenlijk al zijn, maar toen waren er te weinig senatoren naar de vergaderzaal gekomen. Het moeten er minstens 38 zijn en voor het eerst ooit kwamen er te weinig opdagen. Ook balen voor de minister en twee staatssecretarissen die erbij zouden zijn. Ze zaten heel lang te wachten, moeten nu weer naar de Eerste Kamer. De Consumentenbond wil dat klanten van Viaplay hun geld terugkrijgen... Formule 1-fans klaagden in het tv-programma Kassa over slechte kwaliteit van de streams. Resolutie die dus verandert eh, naar blokkerig tot bijna niet te zien, tot aan haperingen dat eh, de stream gewoon bleef hangen. Het gebeurt ook regelmatig dat de stream gewoon stopt en niet meer opnieuw opstaat. En dan moet je dus de app afsluiten en weer helemaal van voren aan beginnen. En dan is ook maar weer de vraag of de app dan weer direct een verbinding wil maken. Of dat je eigenlijk belangrijk aan het ahoeren bent om het weer aan de gang te krijgen. Viaplay zelf zegt dat het hun eigen schuld is. Klanten zouden een te trage internetverbinding hebben... of een tv die niet geschikt is voor het afspelen van streams. Het weer, soms wolken, soms zon. In het zuidoosten kan daar een bui bij vallen. Op sommige momenten is het 19 tot 21 graden. Einde van de middag en vanavond meer buien... met in het binnenland kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file tussen Naarden en het Watergraafsmeer 15 kilometer met drie kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A9. Daar is één rijstrook dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Dorp en knooppunt Burgerveen 14 kilometer met een uur vertraging. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Verder veroorzaken de Viders wat minder vertraging zoals op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein. Daar 5 kilometer met een kwartier op onthoud. En op de A10 de ring van Amsterdam Amsterdam tussen de afrit Volendam en Amsterdam Rivierenbuurt 5 kilometer. De vertraging is ook daar zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.